Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Cambodja zijn twee hoogbejaarde Rode Khmer-leiders in hoger beroep veroordeeld tot levenslang wegens oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid. Het schrikbewind van de Rode Khmer staat bekend als een van de ergste genocideplegers van de 20e eeuw. Tussen 1975 en 1979 kwamen ruim anderhalf miljoen mensen om het leven door marteling, honger of uitputting. De Colombiaanse regering en rebellenbeweging FARC tekenen morgen een nieuw vredesakkoord, heeft president Santos bekendgemaakt. Het vorige akkoord werd door de Colombianen weggestemd tijdens een referendum, omdat het te gunstig zou uitpakken voor de FARC. Het nieuwe akkoord moet nog worden goedgekeurd door het Colombiaanse congres. De loonachterstand van vrouwen op mannen wordt kleiner. Jonge vrouwen verdienen gemiddeld zelfs meer dan jonge mannen, meldt het CBS. Dat komt doordat ze sneller een hogere opleiding afronden. Rond hun dertigste raken vrouwen die voorsprong weer kwijt, vaak doordat ze part-time gaan werken. Honderden vluchten van Lufthansa gaan vandaag en morgen niet door omdat de piloten staken. De Duitse luchtvaartmaatschappij probeerde de staking via de rechter tegen te houden, maar dat is niet gelukt. De piloten eisen een salarisverhoging van 22 procent. De Amsterdamse politie heeft excuses aangeboden voor het geboeid afvoeren van een bejaarde man die een verkeersovertreding had begaan. Op Facebook verschenen afgelopen avond twee video's waarop een 84-jarige man van Marokkaanse afkomst in een politiebus wordt gezet omdat hij naast het fietspad reed. Volgens de politie had dit gezien de leeftijd en gezondheid van de man niet zo mogen gebeuren.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 Hey! build my own space station. Just because you can. Ain't no refuting or disputing. I'm a modern Rasputin. contract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in. Party like a Russian. End of discussion dance like he got concussion. Oh.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 forgot slave.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 106.9 ZFN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 speelt hij Russisch roulette. Want liefde reken niet, kijk niet achterom. Liefde is blind en misschien wel juist daarom. Ook een dat sinds kort. Hij heeft zijn fietsenskort voorzien van een roestvrijstalen slot want drie per week. Kan hij er niet meer kopen?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 is blind en misschien wel juist daarom. Ook een dat sinds Hij hoort zichzelf zeggen dat hij van haar houdt. Hij hoort zichzelf niet zeggen dat hij gaat het nu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 gentleman. Tell me why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 No, I know.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 神。哈哈。